Die muziek op het pleetje, een juweel van een leedje, zo is die melancholion. Wie een verruk, in bruske, wie een toer in een tuske, zo is die Ik wil net, ik kon stappen en nog hier in kon happen, en ze mot wie kan Wie een schönste is die bist wie lekker jong. Wie muziek op het pleetje, een juweel van een leedje, zo is wie lekker jong. Wie een feilruk, en druske, wie een toer in het duske, zo is die wie lekker jong. Wie vrouw met die kon stappen en op hierin kon happen, en ze mocht al de week schönste schilderij, zo Welt, niet lekker jong. mir lecker jung. Das Licht der deks besungen, door ieder die hey, heet rondgesprongen. Ach, ich bin ganze echte Wahn, wat kunt hij langs, wat roep ich staan? Die muziek op het beetje Tyske wie een toer in het Tyske zoet en stik niet lekker jong. Lief dan net in kon stappen en dat hier in en ze mocht om wie kan Wie een veuleke in mij of het schoenste schilderij, zoet en stiek niet lekker jong. Binnen op het beetje een juweel van een leedje, zoet en stik niet lekker het verlijk, het ruske, wie het toer in het duske, zo de lekker joh. Ik wil ik kon sappen en ook in kon happen, en ze mooi.